Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Tata Steel is zeer kritisch over het onderzoek van het RIVM... naar de gezondheidseffecten van de grafietregens. Volgens het RIVM bevatten de grafietdeeltjes zoveel metalen... dat ze ongezond zijn voor kinderen. Het staalbedrijf noemt het onderzoek onvolledig... omdat het RIVM niet exact hetzelfde materiaal onderzocht... als wat er eerder in grafietregens zat. Daardoor is er voorbarig onrust ontstaan, schrijft de directie aan het personeel. Toch zegt Tata Stiel de overlast nog altijd serieus te nemen. De eerder aangekondigde maatregelen van het bedrijf gaan dan ook door. Tientallen nieuwe projecten dreigen niet door te gaan... door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Die oordeelde eind mei dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen... als ze een zogeheten stikstofplan hebben. Daarin moet worden aangetoond dat de natuur geen hinder ondervindt van de bouwplannen. Uit een eerste inventarisatie van het kabinet blijkt nu al dat zeker 200 projecten geen stikstofplan hebben. Volgens minister Schouten komen onder meer de openingen van Lelystad Airport en de aanleg van windmolenparken in gevaar. Morgenavond debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van die stikstofuitspraak. De GGD in Utrecht heeft 60 slachtoffers en omstanders van de tramaanslag in maart benaderd voor een onderzoek. De gemeente wil weten hoe de hulpverlening is verlopen en hoe het met iedereen gaat. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten verschillende mensen gewond. Het onderzoek gaat ongeveer een jaar duren. In de zaak van de omgekomen voetballer Emiliano Sala is een verdachte gearresteerd. De man van 64 wordt verdacht van doodslag. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekendgemaakt. De Argentijnse spits Sala was in januari in een vliegtuigje op weg naar Wales, maar stortte in zee. Zijn lichaam werd later gevonden. De piloot wordt nog altijd vermist. Het weer, de zwaarste buien zijn het land uit. Lokaal kan het nog wel wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Later overdag is het wisselend bewolkt met buien, maar soms ook met zon.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 If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> When you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. Just cause the girls got then uh, don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me calling me caddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in a German and EOA. Them girls see the boy and get mad. Would have thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, yabbing chicks at Barney. Slow down, stop catting like that. Big gal on the boy, that's it. No, I love an East African, that's it. VVS chain on my neck, that's I'm the rated legend, that's it. Better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta date dicks for, she broke my heart. When you taking the <laughs> for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off an Insta rude boy. She call me girls was backsliding your DM. Probably got a bag of man on a weekend. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the D, no. See man and gal get to winking. Wait there, hold up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Drizzy and Cadet Cadet. We flip beats, don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no prop boys surrounding me. It's Drizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? try and mess up by your eyes though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. She looking better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, uh. she broke my heart. When you taking the for, man. I don't care if she's down. I'm making peas, I make pies. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no.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 Baby, you got what I like. I we came here for. We came here for love. I won't give, I won't give it up. This is what we came here for. We came here for love. I know it's, I know it's enough.